Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met twee hoge snelheidstreinen in het zuiden van Spanje zijn zeker 21 doden gevallen. De verwachting is dat het dodental nog oploopt. Ook zijn er zeker 70 gewonden. Het ongeluk was in de buurt van de stad Córdoba in Andalusië. Een van de twee treinen liep uit de rails en belandde op een naastgelegen spoor... waar een tegemoetkomende trein reed. Die ontspoorde vervolgens ook. In totaal waren er ruim 400 passagiers aan boord van de Spaanse treinen. In Den Haag zijn acht mensen aangehouden na ongeregeldheden in de Schilderswijk. Die begonnen na de Afrika Cup finale. Die werd verloren door gasland Marokko. In Den Haag werd zwaar vuurwerk naar de politie en omstanders gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Ook op een plein in Amsterdam-Nieuw-West kwam de ME in actie... omdat agenten werden bekogeld met vuurwerk. Hoeveel mensen daar zijn aangehouden is niet bekend. Marokko verloor de Afrika Cup finale met 1-0 van Senegal. Bij de presidentsverkiezingen in Portugal is een tweede ronde nodig. En dat is voor het eerst in 40 jaar. Geen enkele kandidaat haalde de absolute meerderheid. De meeste stemmen waren voor Antonio José Seguro van de Socialistische Partij. Hij had in de campagne veel aandacht voor de stijgende prijzen en het woningtekort. Seguro neemt het over drie weken op tegen de radicaal-rechtse André Ventura. Hij voerde campagne op het thema migratie. Presidentschap in Portugal is vooral een ceremoniële functie. Trainer Maarten Martens is ontslagen bij AZ. Hij moet weg vanwege de teleurstellende resultaten. AZ staat achtst in de eredivisie. Martens wordt tot het eind van het seizoen vervangen door de trainer van Jong AZ, Leroy Echtot.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 Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het zuiden van Spanje zijn zeker 21 doden gevallen... bij een ongeluk met twee hoge snelheidstreinen die ontspoorden. Het gebeurde in de buurt van Córdoba in Andalusië. Het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 30 jaar neemt toe, meldt het 113-fonds. Dat begint vandaag een campagne om het aantal zelfdodingen terug te dringen... onder meer door mentale gezondheid bespreekbaar te maken. Een van de twee regisseurs van de animatiefilm The Lion King is overleden. Roger Ellers overleed op 76-jarige leeftijd thuis in Californië. Hij regisseerde de film uit 1994 samen met Rob Minkoff... en was ook verantwoordelijk voor een aantal andere Disney-films. Het weer, veel zon vandaag. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt 4 tot 9 graden. Dit is ZFM.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 basics. Grab your shell toes and your fat laces. A little hand clap for some funk faces. And make your body move in the following places. Goes up your back and then down your spine. And when it hits your head. Okay, then back to base heads. Dance like you just won at the Special Olympics. I got the root box of the back of a spaceship. So sick I just had to take it. The R U D E B O X up your jacks and you split your gaps. Sing a song of Semtex, Semtex. pocket full of Durex, Durex. body full of Mandrax. Are we gonna have sex? Yes. See you where your knee sucks. Oh. Back to the root box. Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to funk both pills. Fuck the matrix, jack those jills. Shake your latex, rock three stripes, not the A-sex. A-D-I-D-A-S, old school cause it's the best. Yes. TK Maxx costs less. Yes. Jackson looks a mess. Less. Okay, then what to do? If you try to jack me, I'll root box you. Uh-huh. If you root box me, I'll root box your whole crew. Cause it's what I do, ain't that right, boo? True. I'll ride with you if you can get me to the border. Cause the sheriff's after me for what I did do. His daughter, I did it like this. You did it like that. I love it when you double clap, clap. Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to stop Know what's on my mind It's only one thing you will find I got one design And that's to bump it till you drop Roof box To the roof box Cause you so nasty Roof box Shaky roof box Why you so nasty Roof box To the roof box Cause you so nasty Roof box Shaky roof box Why you so nasty day, then check the timeline. Make your body shake like you stood on a landmine. Call me on my mobile, not the landline. jack the mainline at the same time. Okay, this is what we do. Got a jam so fresh, it's nice for you. Okay, give it what you got your car your lead hat and the bus pass. You don't sweat much. For a fat lass, grab your root box, cause your box is righteous. Okay, but I'm much to show. I got high speed dubbing on my stereo. stereo. And all the tunes in the box of the cheerio. cheerio. I know I told you before, did you hear me? Did you hear me though? Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to funk you to the top. Know what's on my mind, it's only one thing you will find got one design that's to bump it till you drop. Roof box. the roof so nasty. Roof box. Shake your roof box. Why you so nasty? Roof box.